Clemens Peters met het NOS Journaal. Tom Dumoulin is tijdens het criterium de 8 van Kaam na een uurtje afgestapt. De renner had te veel last van de blessure aan zijn pols. Na afloop zei Dumoulin dat hij misschien toch iets te vroeg aan een koers is begonnen. Vorige week viel Dumoulin in de Tour de France en liep hij een scheurtje op in zijn pols. Hij vliegt wel volgens plan naar Rio om daar mee te doen aan de individuele tijdrit op de Olympische Spelen. In de Notre-Dame in Parijs is een herdenkingsmis geweest voor de slachtoffers van de aanslag van gisteren in Rouen. Bij de mis waren ook president Hollande en premier Wals aanwezig. De dienst werd geleid door de aartsbisschop van Parijs. Er waren zo'n 1500 mensen in de kerk, onder wie veel religieuze leiders en politici. Bij de aanslag gisteren kwam een priester om het leven. Hij werd vermoord. De politie onderzoekt hoe het kan dat een gevangene van de inrichting in Vught in het bezit is geweest van kinderporno. De man zit een straf van zeven jaar uit wegens seksueel misbruik van jonge kinderen, onder wie zijn eigen neefje. De kinderporno zou zijn gevonden op digitale gegevensdragers, zoals een USB-stick. Naast het strafrechtelijke onderzoek wordt in Vught ook een intern onderzoek gedaan naar het voorval. De uitvinder van beschuit met inkeping houdt zijn octrooi uit 1999. De rechter geeft Theo Tempels gelijk in een zaak die was aangespannen door toosjesmaker Haust. Door de inkeping aan de rand van de beschuitjes zijn ze makkelijker uit de rol te halen. volgens Haust had elke vakman die inkeping kunnen verzinnen en is een octrooi dus nergens voor nodig. De rechter zegt dat de uitvinding wel eenvoudig lijkt, maar toch getuigt van uitvinderswerkzaamheid.